Katrien Straatman met het NOS-journaal. Nederlandse diensten verhoren in Koerdische kampen in Noord-Syrië... Nederlandse vrouwen die naar IS-gebied waren uitgereisd. Dat vertellen familieleden van twee Nederlandse vrouwen aan de Volkskrant. Als het klopt gaat dat in tegen het kabinetsbeleid. Dat komt erop neer dat uitreizigers in crisisgebieden geen bijstand krijgen. Ze moeten zichzelf melden bij een Nederlandse ambassade of consulaat... en worden dan door de Koninklijke Marechaussee verder begeleid naar Nederland. Afgelopen week maakte de VRT ook al melding van Nederlandse bezoeken aan kampen in Syrië. Een Belgische IS-vrouw had verteld dat er in een gevangeniskamp Nederlandse officials zijn gezien. Zorgverzekeraars Nederland, Belangenvereniging Persaldo en de Vereniging Nederlandse Gemeenten willen strengere voorwaarden voor startende professionele zorgbedrijven. Nu zijn er geen diploma's of een verklaring van gedrag nodig om een zorgbedrijf te beginnen. Door het gebrek aan controle is de sector aantrekkelijk voor fraudeurs. Zo worden PGB-gelden geïnd van cliënten met een verstandelijke beperking zonder dat alle zorg wordt verleend. Een zorgondernemer die zo bijna 90.000 euro verduisterde... werd veroordeeld tot een maximale taakstraf en één jaar voorwaardelijk. In 2016 werd in deze sector voor meer dan 13 miljoen euro gefraudeerd. De politieman die tijdens de gijzeling in een supermarkt in Zuid-Frankrijk vrijwillig de plek innam van een gegijzelde is overleden. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. President Macron prees de gendarme na afloop van de gijzeling gisteren als een held. Bij de gewapende actie in de supermarkt door een jihadist vielen twee doden. Eerder schoot de gijzelnemer een vrouw dood toen hij haar auto stal. De schutter werd bij de bevrijdingsactie door de politie doodgeschoten. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt er een spatregen, maar de zon kan nu en dan ook doorbreken, vooral in het zuidoosten. Het is nu nog vrij fris, maar vanmiddag wordt het 9 tot 13 graden. Morgen wisselend bewolkt met nu en dan een bui. In het westen geregeld zon, met min of meer dezelfde temperaturen als vandaag.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 Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. so let it be. I couldn't stop it, so let it be. I couldn't stop it, so let it be.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 you're not coming home with me tonight. You just wanna. head nor tail of passion, oh my love. Let's set sail for eyes. Sierra smile, legs that go on for miles and miles. Oh, see those legs, man.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 saying no, no. right, oh baby, come, come, come on and see. see.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 be the actress.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 曾经。 traffic.